Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas begint om 7 uur Nederlandse tijd. Dat melden Israëlische media. Eerder werd rekening gehouden met een vroeger tijdstip. De 20 levende gijzelaars zouden in twee groepen worden vrijgelaten. De eerste om 7 uur, de andere groep 2 uur later. Als locaties voor de vrijlatingen worden de Netzarim-corridor in het midden van Gaza en Ghan Yunis in het zuiden genoemd. President Trump is intussen onderweg naar het Midden-Oosten voor de Gaza-top in Egypte. Aan boord van zijn presidentiële vliegtuig zei Trump tegen journalisten dat de oorlog in Gaza voorbij is. Afgelopen week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van een plan over een staakt het vuren... en de uitwisseling van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Het kabinet grijpt hard in bij chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen. Het ministerie zegt dat er ernstige bestuurlijke tekortkomingen waren bij het bedrijf dat in Chinese handen is. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips naar het buitenland verdwijnen. De afgelopen anderhalf jaar hebben de Verenigde Arabische Emiraten elf verdachten uitgeleverd aan Nederland, terwijl daarvoor zelden iemand werd overgedragen. In 2023 werd een uitleveringsverdrag van kracht. Het landelijk pakket van het Openbaar Ministerie noemt de uitleveringen geen piek, maar een nieuwe trend. De lijsttrekkers van VVD, PvdA GroenLinks, D66 en CDA zijn gisteravond met elkaar in debat gegaan bij RTL. VVD-leider Jessel Gus benadrukte dat ze na de verkiezingen met D66 en CDA een centrumrechtskabinet wil vormen. Die uitgestoken hand werd vooral door CDA-leider Bontebal niet direct aangenomen. En de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp die afgelopen week werd ontvoerd is weer terecht. Haar ontvoering had te maken met een conflict in de internationale drugshandel. Ze is in goede gezondheid thuisgekomen. Hoe dat is gebeurd en waar ze werd vastgehouden is niet bekendgemaakt. Het weer, het is bewolkt en vrijwel overal droog. Het is zo'n 13 graden.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 20 gijzelaars zouden in twee groepen en op twee verschillende plekken worden vrijgelaten. Het kabinet grijpt hard in bij chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips van het Chinese bedrijf naar het buitenland verdwijnen. En de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp, die afgelopen week werd ontvoerd, is in goede gezondheid thuisgekomen.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 I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care and I don't mind. I will spend a whole lifetime. This is what it takes for me to hold it down and make it mine.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 Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own I'm getting pages out of New Jersey from Courtney B.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 You won't believe how many people strayed out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. Now I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.